het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser was de bescheidenheid, maar minister Ascher wil toch extra geld uittrekken voor hogere salarissen in het basisonderwijs. In het AD zegt hij dat het demissionaire kabinet dat zal regelen als er niet op tijd een nieuw kabinet komt. Ascher zegt er geen genoegen mee te nemen dat er een begroting komt waarbij de lagere inkomens niet profiteren van de verbeterde economie. Het ministerie van Defensie laat een extern deskundige de integriteit van minister Kamp van Economische Zaken onderzoeken. Dit na een klacht van twee ex-medewerkers toen Kamp nog minister van Defensie was. Zij stellen dat Kamp giften heeft aangenomen van auto-importeur Pon. Voor de kust van Japan worden zeven opvarenden van een Amerikaans marineschip vermist. schip botste vannacht tegen een Filipijns containerschip. marineschip raakte lek, maar is inmiddels gestabiliseerd. Bij de aanvaring raakten twee mensen gewond onder wie de commandant. Het Filipijnse containerschip heeft nauwelijks schade. Het weer, bewolking overheerst. Geleidelijk breekt de zon vaker door als eerste in de kustprovincies. En ondanks de wolken wordt het toch nog 21 tot 24 graden. Morgen warmer, 24 tot hier en daar 29 graden met volop zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A15 Gorkum richting Rotterdam is dicht bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat een kraanwagen in brand. Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid vanaf Papendrecht via Dordrecht over de N3. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Voorhout en Wassenaar een file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A4. De A4 is richting Den Haag dicht.